Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Ook met benzineauto's van Volkswagen is mogelijk gesjoemeld. De directie zegt dat er niet verklaarbare onregelmatigheden zijn vastgesteld... bij de CO2-uitstoot van benzineauto's. De uitstoot van CO2 is in sommige landen van groot belang... omdat er belastingvoordelen gelden voor auto's met een lage uitstoot. De onregelmatigheden kwamen volgens Volkswagen aan het licht... bij het onderzoek naar het schandaal met software van dieselauto's. Europese leiders komen opnieuw bij elkaar om te praten over de vluchtelingencrisis. Dat gebeurt volgende week op Malta. Aanleiding voor het overleg is volgens EU-president Tusk het recordaantal van 218.000 vluchtelingen dat in oktober de Middellandse Zee overstak. Er zijn volgens hem grote zorgen over de maatregelen die sommige Europese landen hebben genomen om vluchtelingen tegen te houden. Zo hebben Hongarije en Kroatië een deel van hun grens gesloten. Anti-islambeweging Pegida loopt komende zondag hoe dan ook door Utrecht. Dat zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht. Burgemeester Van Zanen wil dat Pegida in een park gaat demonstreren... en verbiedt actievoerders door de binnenstad te lopen. Bij een eerdere demonstratie was het onrustig in de binnenstad... toen tegendemonstranten in botsing kwamen met aanhangers van Pegida. Zaterdag is er een historische ontmoeting tussen de presidenten van China en Taiwan. Sinds 1949 hebben de landen niet op het hoogste niveau met elkaar gesproken. In dat jaar scheidde Taiwan zich af van de communistische volksrepubliek China. De presidenten zullen in Singapore gaan praten over hun slechte relatie. China ziet Taiwan als een afvallige provincie en in de supermarkt in Kloosterzande is een lading drugs gevonden. Een vakkenvuller van de winkel vond de pakketjes toen hij het fruit wilde aanvullen. Ze zaten in een doos bananen. De Zeeuwse politie zoekt uit wat voor drugs het zijn en waar ze vandaan komen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden meer wolken. Ook morgen bewolkt, soms wat regen. Het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege een grote brand is de N228 Gouda de Meern in beide richtingen afgesloten tussen Montfoort en de A12.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 quite beyond zondagochtend 10 uur geweest. CFM Jazz. Gewoon lekkere jazzmuziek. Eh, eh, een mix van classical en cool jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Auko Beuving. Ja, het draaiboek ligt voor me klaar. Koffie staat ook eh, gereed. En hoe zit jij er zelf bij? Ben je al op of lig je nog in bed? Nou, maak in ieder geval een hele mooie dag van. Catherine Russell, daar begonnen we mee in november. Ze had het over sneeuw. Nou, gelukkig nog niet hier in Zandvoort. Wel mist vanochtend onderweg hier naartoe. Het was heel mistig. Maar goed, het trekt weg tijd voor mooie klanken van Phil Woods... onlangs overleden, 29 september om precies te zijn... alt-saxofonist. Mooi nummer eh, uit 1955. Falling in Love All Over Again, Phil Woods. in Nederland, dacht ik, eh, op het eh, Noordzee Jazz Festival 2010... speelde hij samen met trio van Rijn de Graaf. Eh, mooie klanken uit zijn sax. andere klanken zijn van Gary Smith. En die zingt het nummer November Love. een gitarist. Gary Smith. Eh, gaf zijn cd's mooie titels mee. Deze was uit van de cd Jazz for the One You Love, volume 1. En wees niet verrast, hij heeft ook nog Jazz for the One You Love, volume 2 uitgebracht. Gary Smith, mooie zondagochtendklanken. Ja, dan laat ik nu een voorbeeldje horen van eh, eh, twee popliedjes... die door jazzmuzikanten bewerkt zijn. Een topper en wat flopper. Ik begin met de flopper. Eh, dat is een hele bekende melodie. Het, we hebben het nu over de jaren 60. Eh, die nieuwe Vaudeville Band speelde toen het deuntje Winchester Cathedral. En dat wordt hier uitgevoerd door niet de minste jongens uit de jazz. Henk Jones, pianist. En eh, Oliver Nelson, arrangeur, componist. Nou, noem het allemaal maar op. Winchester Cathedral. just a cathedral. You bring me down, baby. You stood and you watched as my baby left town. Debuffers, you could have done something, but you didn't even try. You didn't do nothing. everyone knows just how much I needed that girl. She wouldn't have gone far away if you'd started ringing your bell. Winchester Cathedral, oh, you're breaking me down. You stood and you watched as my baby Nelson eh, van CD Happenings, een CD, eh, of LP moet zeggen in die tijd. 1966. Eh, op zich wel grappig natuurlijk. Maar wat echt hele grote klas is, is ook een popnummer. Een formidabele van de bekende zanger Stromae. uitgevoerd door Jeff Neven. De Belgische pianist heeft solo LP gemaakt. One. En daarvan het nummer Formidabele. Ik dacht dat ik vorige, week, vorige keer gedraaid dat dat nummer van Ramse Shaffi. Maar deze keer formidabele. pianoklanken van Jeff Neven van het nummer Formidable... van de grote nieuwe popheld Stromae. En dat, vooral dat stukje, heel bijzonder vond ik dat. Eh, tijd voor iets eh, luchtigers. Carmen Lundy heeft ooit een schitterende cd gemaakt. Soul to Soul, cd 2014. Waar hele groot aan meegewerkt hebben. Als ik zo op het eh, lijstje kijk, namen die eruit springen. Sax, Benny, Maupin, eh, bassist Daryl Hall, heel bekend natuurlijk. Randy Brecker, kortom, zitten heel veel bekenden bij. Ik doe één stukje van deze fantastische cd. En dat is eh, van eh, Carmen Lundy. En dat is getiteld Sardegna. Stardust, where ancient voices call me Sardinia, grotto and sand. Sky song like warm air caress. sim melody, then say. 14. Echt een prachtige cd. Alle nummers zijn top. Uh, eh, het is tijd voor iets Nederlands weer Dan kom ik uit bij Jeroen van Vliet, Nederlandse jazzpianist. Kreeg overigens in 2014 de belangrijkste Nederlandse jazzprijs. De Boy Edgar prijs. En heeft ook mooie dingen gedaan. Hij staat nu een week in het nieuws weer met de Zeeland Suite. Opnieuw door hem gespeeld. Maar ik heb iets gevonden van een oudere eh, eh, cd van hem. de, cd Redson en daar het nummer Redson van. Vliet eh, maakte deze cd in 2001 samen met uh, eh, Dreu Palmaerts en Frans van der Hoeven. 2001. Eh, tijd voor iets heel anders. Ja, als je het over pianisten hebt, Jeff Neven en Jeroen Vliet... is nog wel een wereld van verschil natuurlijk in de jazz. Grote verschillen, maar dat maakt de jazz juist ook zo mooi. en in mei bracht Anthony Strong een nieuw album uit. On a Clear Day. Een ja, Engelsman. En uh, het zijn eigenlijk allemaal oldschool nummers. Hij heeft langs de platenkast gelopen en een aantal favoriete eh, nummers uitgezocht. En die heeft hij uh, gezongen. Onder andere een aantal jazz standards. standards. even kijken. Andrew Strong. En ik doe deze keer Whatever Lola Wants. Whatever, Lord. she always gets what what she aims for and your heart and soul is what she came for whatever Lola wants oh Lola gets take off your coat don't you know you can't win there's no exception to the rule. She's irresistible. to win En eh, dat, eh, Whatever Lola Wants, dat kwam nog een keertje tegen een reclamespotje van een ijsje. Werd het gezongen door eh, Della Reese, Whatever Lola Wants. als je van een big band houdt, dan moet je het, niet het volgende, maar het nummer daarop. Dan draai ik Amy Winehouse met een big band. Fantastisch nummer. Maar eerst tijd voor dit. 2015. Ja, in eh, dit programma proberen we natuurlijk oud en nieuw te draaien. En ja, ik vond dit er wel heel mooi tussen passen. Ik had je al beloofd een eh, nog een big band te draaien. En dat is Amy Winehouse. Eh, Teach Me Tonight. En dat, wordt, dat is een Nancy Sinatra cover. En dat zingt ze met het orkest van Joe Holland. They're one of the great singers. She's emerging this year. It's a fabulous new talent. She's been on later. And now she's going to join the orchestra. Because we're both great Diana Washington fans. Please welcome... Amy Winehouse. Did you say I? Amy Winehouse. Heb je de documentaire al gezien in de bioscoop? Prachtige documentaire. Ja, de vader en de vriendje komen er niet al te best vanaf. Ja, zonder dat deze dame niet meer zingt. Want het was toch een grote, grote klasse. Eh, en daar zat aardig wat koperwerk in het vorige nummer. En dat deed me denken, ja, af en toe moet je ook wel van een, een stukje muziek houden. Eh, daar zit in dit nummer ook heel veel koperwerk tuba's in het maanlicht, tuba's in de moonlight van de Bonzo Dog Band. Een persiflageband uit uh, eh, 60 jaar uit Engeland, maar heeft hele mooie dingen gemaakt. Onder andere deze. twilight I can hear the humming of a melancholy coon. All the memories that still linger, I thank you, Mr. Moon. And although I've never smiled, winter, summer, autumn too. Now here's one tune to remind me why I feel so blue. Tubas in the moonlight, playing for me all night. Tell me what I want to hear. Am I only dreaming? Am I only scheming? Stars above me, shining brightly. Why can't she be sitting here beside me? Tubas in the moonlight will bring my love. het over jazz en morgen gaat... dan pas je ze toch wel in. Eh, grappig, gewoon leuk. En dan komen we weer bij de echte jazz. En dan heb ik het over... moet ik even op mijn draaiboekje kijken wie aan de beurt is. Eh, Azar Lawrence, The eh, Seeker. Ja, wat is het doel in je leven? Dat is altijd de grote vraag. het leven is een grote reis, wordt wel gezegd. En ja, waarom zijn wij op aarde? En nou, noem het al, vele filosofen en profeten hebben daarover nagedacht. En alzo de muzikant Azar uh, eh, Lawrence mooie cd, de Seeker, van de Seeker Rain Ballad. De samenstelling van uh, de band op uh, de Seeker. Azar Lawrence tenor en sopraansaxofoon. Nicholas Peten trompet. Benito Gonzalez piano. Eshit Ocon de Eshit bas. En Jeff Tain Watts drums. Rain Ballad. Ladies and gentlemen, now the Rain Ballad. zijn we weer toe aan het laatste nummer van het eerste uur. En dat is een heel bijzonder nummer, want er is een cd uitgebracht... door een zangeres, Cecile McLaurin Salvant... Salvant, een Amerikaans-Franse vocaliste... Eh, wordt door de jazzkenners al uitgeroepen tot de nieuwe jazzlegende... en in één aan genoemd met Billy Holiday, Ella Fitzgerald...